Hi there, you're in tune to sex station number one. Wow, I think I hear my little ting ringing. Let's see what's happening outside music land. Papa lekker, je maakt me gek. Mama lekker, je maakt me gek. Papa lekker, geef me dat ding. Mama lekker, geef me dat ding. Papa lekker, je maakt me gek. Mama lekker, je maakt me gek. Papa lekker, geef me dat ding. Mama lekker, geef me dat ding. je doet me gillen. Mooi gevuld rond, borst en billen. Papi, je wil, je kan. Baby, Babyolie, smeer me in dan. Je weet toch hoe, ik hou van slow motion. Hm. Ah. Zie je wat je met me doet? Lekker is maar één vinger lang. Nog even wachten, dan ga ik mijn gang. Maar voor ik jou breng die hoogtepunt. Mag ik van boven? Pop of munt? Nee. Wil jij daar eerst? Dan gaan we om en om. En jij mijn lady. Je vagebond. Kom, Kom een beetje hier en... Geef me dat ding. ik heb wat je zegt. Wat? Je houdt van spek. In combinatie met wat ik zie. Jij gekleed in mooie lingerie. Oh, die drie. Maar jij hebt altijd zin. S'nachts maak je me wakker, zeg maar geef me dat ding. Bedoel je niet zo horny? Dat komt gewoon door je sexy body. Je klaagt maar nooit tijdens het gebeuren. Ik zing je dit en hou op met zeuren. Je bent me horny. Wat? Papa lekker, la ik wil meer van jou, dus. Geef me dat ding, mijn schat. Ik hou zoveel van dat ding. Geef me dat ding, mijn liefste. Weet het, baby. Geef me dat ding, mijn schat. Ik hou zoveel van dat ding. Geef me dat ding, mijn liefste. Geef me dat ding, mijn schat. Ik hou zoveel van dat ding. Geef me dat ding, mijn liefste. Maar lekker, je doet me gillen. Mooi gevuld rond, borst en billen. Papi, je wil, je kan. baby Babyolie, smeer me in dan. Je weet toch hoe, ik hou van slow motion. Ah. Zie je wat je met me doet? Lekker is maar één vinger lang. Nog even wachten, dan ga ik mijn gang. Maar voor ik jou breng die hoogtepunt. Mag ik van boven? Kop of munt? Nee. Wel jij daar eerst? Dan gaan we om en om. En jij mijn lady. Je vagebond. Kom een beetje hier en... Geef me dat ding. кстати